Kasper Meijer met het NOS-journaal. Er kan in Nederland binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Daarvoor waarschuwen de waterbedrijven in een rapport waar NRC over schrijft. Volgens de bedrijven loopt het watersysteem tegen zijn grenzen aan... door droogte, verzilting en een toenemende vraag naar water door bevolkingsgroei. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van de drinkwaterbronnen... door vervuiling door landbouw, industrie en huishoudens. De waterbedrijven pleiten voor maatregelen en meer urgentie bij de politiek. Bij de Italiaanse parlementsverkiezingen heeft het rechtse blok volgens exit polls een ruime zege behaald. Het blok bestaat uit de partijen Fratelli d'Italia, Lega en Forza Italia. Die haalden samen tussen de 41 en 45 procent van de stemmen. In het Italiaanse kiesysteem zou dat betekenen dat de partijen genoeg stemmen hebben voor een meerderheid. Fratelli d'Italia, de partij van de radicaal-rechtse Giorgia Meloni... is volgens de peilingen de grootste partij. Meloni wordt daarmee waarschijnlijk de volgende premier van Italië. Bij een ongeluk met een boot in het noorden van Bangladesh... zijn zeker 25 mensen omgekomen, meldt de politie. Aan boord waren Hindoestaanse pelgrims op de terugweg van het jaarlijks hindoe-festival. Onder de doden zijn 12 vrouwen en 8 kinderen. Dan 20 mensen worden nog vermist. In de Nations League heeft Nederland met 1-0 gewonnen van België. En hiermee is Oranje geplaatst voor de halve finales van het toernooi. Aanvoerder Virgil van Dijk kopte in de 73ste minuut de 1-0 binnen. Kroatië zit ook bij de laatste vier na een 3-1 zege op Oostenrijk. Wie de andere halve finalisten worden, wordt de komende dagen beslist. Het finale toernooi van de Nations League wordt in juni volgend jaar in Nederland gehouden.